Gert Kluk bij het NOS Journaal. De Gelderse gemeente Does. Het gaat om 30.000 huishoudens. Het waterbedrijf verwacht dat de problemen in de loop van de middag kunnen worden verholpen. Vier verdachten van de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zijn op de dag van de moord Maleisië ontvlucht. Dat zegt de Maleisische politie. De politie zegt dat het Noord-Koreanen zijn, maar naar welk land ze zijn vertrokken is niet bekendgemaakt. In verband met de moord zitten al enkele verdachten vast. Kim Jong-nam, een criticus van het Noord-Koreaanse bewind... werd vorige week op het vliegveld van Kuala Lumpur om het leven gebracht. Waarschijnlijk is hij vergiftigd. Er wordt gezegd dat Noord-Korea achter de moord zit... maar het harde bewijs is nog niet geleverd. In de Verenigde Staten is op 69-jarige leeftijd Norma McCorvey overleden... beter bekend als Jane Roe. Ze stond begin jaren 70 centraal in de rechtszaak... die uitmondde in legalisering van abortus. McCorvey zelf heeft overigens nooit abortus laten plegen... Toen het Hoge Rechtshof in 1973 oordeelde dat het vrouwen in de VS vrijstaat om een abortus te ondergaan, had Roe haar inmiddels driejarige dochter voor adoptie afgestaan. Op latere leeftijd werd de Texaanse streng gelovig en veranderde ze in een fel tegenstander van abortus. Een zelfmoordaanslag in het oosten van de Iraakse stad Mosul heeft er zeker één leven geëist. Negen mensen raakten gewond. Het oosten van Mosul is onlangs, na een offensief van enkele maanden, heroverd op islamitische staat.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 V. Eh, Klaassen, eh, Lawrence Murble, eh, Lara Lippi, de Bonzo Doc Duda Bint, nou, Nathan East, wat wil je nog meer? En dit is Ilse Huizinga. Ik zal het zoiets over vertellen.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 I note the obvious differences between each sort. then we are unlike. We are more alike, my friends, than we are unlike. Mm. We are more alike, my friends.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 satisfied. Private. 我了？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 Maar ze hebben een soort uh, reunion concert gegeven in 2007. Daar is ook een cd'tje van gemaakt. Pour l'amour des chiens heet dat. Maar het staan grappige dingen op. Eerst maar een grappigheidje. Deze. And now the Sudoku forecast. 7, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 5 and 9. That was The Sudoku Forecast. En nu Let's All Go to Mary's House. De Bonzo Dog daar Band.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 still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 all the money that you're making. It's the way you live. Keep your gaze up to the sky. just the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 watched you take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 getting stronger. Mm, longer I stay away. Miss the most comfort finds. Tall sugar pines. Where mockingbirds used to sing. And I like that lazy Mississippi. Hurrying into spring. Money Gras, the memory of three or that filled the air. I dream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 CFM eh, Jazz. Eh, mijn naam is Akko Beuving en eh, we draaien natuurlijk de mooiste jazzmuziek. Een beetje veel saxofoon vandaag misschien, maar goed, ook hem het orgel, piano, bas. wat is er nog meer aan de beurt geweest? Vocale nummers natuurlijk, oud en nieuw. Ja, het accent lag een beetje op oud vandaag. Ik wens je een hele goede zondag toe. En de volgende week zit hier Peter Den Boer die jazz gaat presenteren. Mooie zondag.